Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt steeds drukker in de warme kamers. Overal in Nederland heeft het leger des hels ruimtes waar het lekker warm is. Iedereen mag daar naartoe komen. Vanwege de kou en de hoge energieprijzen wordt het steeds drukker. Wij gingen alles kijken bij zo'n warme kamer in een hogeschool. Ja, lekker warm om het zo maar te zeggen. Ik zit thuis in een anti-krakenwoning die heel slecht geïsoleerd is. En bij ons super koud nu thuis. Hoe is het bij jou thuis? Ook niet eh, heel goed geïsoleerd. Mijn huurprijs is nog inclusief, maar ik zit sowieso wel graag hier op school, ja. En niet alleen daar dus, er zijn al meer dan duizend warme kamers. Het lijkt erop dat in Iran de moraalpolitie binnenkort wordt afgeschaft. Dat zegt het Iraanse OM. De moraalpolitie kijkt of vrouwen in Iran zich wel aan de strenge kledingwetten houden. In het land is het mede daardoor al maanden heel onrustig. In september overleed een vrouw van 22 nadat ze was opgepakt... omdat ze zich niet aan die kledingregels zou hebben gehouden. En sindsdien zijn er heftige protesten. De politie in Arnhem heeft gisteren gisteravond 160 kilo illegaal vuurwerk gevonden omdat er ook zelf geknutseld vuurwerk tussen zat... werd de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. De hele stapel is meegenomen en wordt ergens veilig vernietigd. En een primeur in Emmeloord in Flevoland. Daar hebben ze naar eigen zeggen de eerste oliebollenautomaat van Nederland. Het is een ideetje van een ondernemer daar. Hij zag dat je via internet snackmuren kon huren. Die worden meestal gevuld met frikandellen of kroketten. En dat is ideaal voor het verkopen van oliebollen, dacht hij. Ja, toen kwamen er dus tijdens de oliebollenbar achter van... hé, hey, we kunnen hem ook instellen op een euro. We doen er een oliebol in en we hebben iets leuks voor onze gasten. De oliebollen worden elke dag vers gebakken en de opbrengst gaat naar een paar goede doelen. En alle bollen die niet verkocht worden gaan s'avonds naar een verzorgingstehuis. Het weer bewolkt en koud. Op sommige plaatsen kan er wat natte sneeuw of regen vallen. Het waait flink en het is 1 of 2 graden. Morgen ongeveer hetzelfde, dan wordt het 2 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg, maar het verkeer op de A5 staat in de file van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Het komt door een pechgeval op de A10, maar de weg is daar wel weer vrij.